Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw uitgehaald naar NAVO-bondgenoten. In een toespraak in Miami zei hij dat het een grote fout is... dat Europese landen hem niet willen helpen in de oorlog tegen Iran. Volgens Trump hoeft de VS niet meer noodzakelijk te zijn voor de NAVO. De afgelopen weken lieten meerdere Europese leiders weten dat ze zich niet willen mengen in de oorlog in het Midden-Oosten. NAVO-chef Rutte zei donderdag dat hij Trump blijft steunen, ondanks de afwijkende meningen binnen het bondgenootschap. De hoeveelheid zeeijs in het Noordpoolgebied is gedaald tot een nieuw dieptepunt. Volgens wetenschappers was er niet eerder in deze tijd van het jaar zo weinig ijs. Er is zo'n 9% minder dan normaal was in de periode tussen 1981 en 2010. Maart is vaak juist de maand met het meeste ijs in het Noordpoolgebied... door maandenlange kou en duisternis. Volgens de wetenschappers gaat het om een afname van een gebied van 1,3 miljoen vierkante kilometer. Een gebied van ongeveer 30 keer Nederland. De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft een auto-ongeluk gehad. Hij botste met zijn auto tegen een vrachtwagen met oplegger en sloeg daarbij over de kop. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Woods werd door de politie aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was van drugs. De golfer was al een paar keer eerder betrokken bij een auto-ongeluk. Woods wordt gezien als een van de beste golfers aller tijden en was herstellende van een rugoperatie. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Noorwegen gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-1. Voor Nederland scoorden Van Dijk en Reinders. In de 14e minuut gingen de oranje supporters staan... en applaudisseerden als eerbetoon aan Johan Cruijff. Dinsdag was het tien jaar geleden dat hij overleed. Het weer bewolkt en regen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.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 time will reveal. Yeah. themselves out And all emotional Once you know Alleen bij ZFM. take you if you only try. Don't stop reaching till you touch the sky. Life has many ups and downs. Put your feet on side.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.